4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Eerste en Tweede Kamer is oud-premier Wim Kok herdacht. Hij overleed anderhalve week geleden op 80-jarige leeftijd. Tweede Kamervoorzitter Ariep noemde Kok een verbindingsgenie. Hij was erop uit om tegenstellingen te verkleinen en resultaten te boeken. De weduwe van Kok en zijn kinderen waren ook bij de herdenking in de Tweede Kamer. Een Duitse verpleger heeft bekend dat hij zeker 100 patiënten heeft vermoord. Niels Heugel is al veroordeeld tot levenslang voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag. Nu staat hij terecht voor 100 andere moorden. Hij spoot bij zeker 100 patiënten een medicijn in dat ernstige hartritmestoornissen en een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken. Heugel hoopte als reddende engel te worden gezien als de reanimatie lukte. De Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air praat morgen met een delegatie van Boeing. Ze gaan bekijken wat er is misgegaan met het toestel dat gisteren neerstortte in zee. Waarschijnlijk zijn alle 189 inzittenden omgekomen. Er zou een technisch probleem zijn geweest met de praktisch nieuwe Boeing. Volgens passagiers die een paar dagen eerder nog met het vliegtuig vlogen... waren er toen ook al problemen. Zo zou een motor van de Boeing een vreemd geluid hebben gemaakt. En in een dierenpark in het Brabantse Nune hebben beren een wolf gedood. In een verblijf in het park leven vier beren en vier wolven. Gisteren viel één van de wolven tijdens het spelen in het water. Toen hij eruit probeerde te klimmen werd hij gegrepen door de beren. Bezoekers zagen het gebeuren. Waarom de beren agressief werden is niet duidelijk. Verzorgers probeerden nog in te grijpen, maar het was al te laat. En dan het weer, op steeds meer plaatsen regen. De wind neemt toe naar vrij krachtig tot stormachtig aan zee... met kans op zware windstoten. De temperatuur vanavond wordt een graad of 10. Morgen nu en dan zon en nog een enkele bui.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep wel 5 kilometer. Iets minder dan 10 minuten oponthoud. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend... 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel...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 Thank God us love can flow. Crazy how that shipwreck meant my ship was calm. Strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. with the sultans, with the sultans of swing. Then a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans.